even op een eh, internetsite kijken eh, waar ze muziek verkopen. En dan tikt u Procol Harum in en dan komt u vanzelf uit op eh, het repertoire van Procol Harum... waar ook dan deze mooie dvd bij staat. is echt de moeite waard, want de nummers zijn allemaal stuk voor stuk grandioos om naar te luisteren. Je mag geen reclame maken natuurlijk, hè? Nou ja, ik mag nog reclame maken voor Procol Harum, toch? Ik draai ze toch ook naar. Nou? <laughs> Oh ja, dat is ook wel weer zo. Oh, hoezo? Ja, ja, ja, ja. Ik zie trouwens, eh, wij hebben alweer uh, mensen over de grens eh, die luisteren. Oké, gezellig. Duitsland, het zijn gewoon, ze spreken gewoon Nederlands hoor, Twens eigenlijk. Ah, zo, meine en heren, ja, herzlich willkommen. <laughs> we, we zijn stolz dat ze hier... Oh, oh jee, het nieuws is aan de gang mensen. Om verdween toen snel van tafel. Rusland, Duitsland, Frankrijk en Oekraïne vinden dat het beter gaat met de wapenstilstand in het oosten van Oekraïne. De leiders van de landen hadden vandaag telefonisch overleg. Rusland zegt dat de leiders ook vooruitgang zien bij het terugtrekken van zware wapens uit de regio. NAVO-opperbevelhebber Breedlove vertrouwt de Rus niet. Het Russische leger maakt mogelijk gebruik van de recente gevechtspauze om een nieuw militair offensief voor te bereiden, zegt hij. Actrice Annick Pfeiffer heeft de Mary Dresselhuisprijs gewonnen. Ze kreeg de prijs in het tv-programma Opium. De prijs bestaat uit een penning en een cheque van 12.500 euro. Dat geld is bedoeld voor haar verdere persoonlijke ontwikkeling in de toneelspelen. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een acteur, actrice of gezelschap met een uitzonderlijk talent. Het weer. Het is droog en vannacht is het 2 tot 5 graden. Morgen schijnt vooral in het noorden de zon. Het zuiden is bewolkt, maar wel droog. Het wordt een graad of 12. Morgenavond in het noorden kans op een bui. Zaterdag overal zon bij 10 tot 15 graden. Dit was... Ja, de man van het Niels, eh, Willem, die had zich gewoon in de keuken verstoppen die kwam ineens tevoorschijn. Ja, want ik zag hem net en ik zeg tegen hem, ik zeg, heb je nou nieuws? Nee, zei hij. <laughs> Nou. Ja, eh, eh, we, waren zo, we gingen zo op in ons verhaal. Dat we helemaal de, de, de Niels-bulletin misten. ja, nou ja, Want wij moeten hier wat technische handelingen verrichten. Want anders dan komen ze niet voorbij in het Niels. Nee, dat is zo. En, uh, die man helemaal kwaad en helemaal bellen en zo. Ja, maar hij belt nog eens. Ik sta, ik sta in de file. Nou, daar geloof ik niks van, hè, rond deze tijd natuurlijk. Ja, precies. <laughs> ik, krijg, ehm, ik krijg een berichtje trouwens dat, eh, dat, dat, dat, jij, jij Duits... Eh, jou, jouw Duits is natuurlijk... ja, ik, ik die we, we zijn stolz dat ze ja. Hè? Ja. onze programma. Onze pro maar ik, ik krijg een berichtje terug waarin staat van... Hoezo? Waarom prettig man Duits? Zo jammer, hè? Ja, dat is... <laughs> Schade. <laughs> ja. ja, eh, nou ja, goed. Eh, want deze mensen spreken Twents? Eh. of, ze kunnen in ieder geval Nederlands praten. Hebben ze, hebben ze ook nog verzoekjes? Ik weet niet. Het uh, uh, Twente Love van hoor. Eh, nou, we wachten het even af. Eh, we gaan ondertussen gaan we de zomertijd opzoeken. Want eh, dat vind, het, is, het is al zomertijd. Het wordt tijd, Maar ik heb net even gebeld met Andy Lennox. En die is wel bereid om een, om een liedje te zingen over de zomer. Ik zeg doen. U luistert naar Tussen App en Vloed. Tot 12 uur heerlijke, rustige muziek. mim. Met dat zonnetje erbij krijgen we een klein beetje het gevoel van de zomertijd. Maar dankzij eh, Annie Lennox. zijn zij nou wel trouwens? Ja, nog volop. Ja? ze was, uh, laatst was er zo'n programma rond Ringo Starr ook. Ja, van eh, de Beatles. Ja, En, en, daar was zij ook de gast. En daar zong ze ook een Beatle-liedje. Ik weet niet meer precies welk, maar in ieder geval ze zong een Beatle-liedje. Laat het zo zijn, zeg ik een dijk van een stem en eh, natuurlijk ook al heel veel hits op haar naam. Ja. We gaan iets draaien voor de familie Hodes. En die luisteren helemaal eh, in het oosten van het land. In Duitsland, hè? In Duitsland. In, in ja. Eh, in een plaats die Veldhausen heet. En eh, die liepen, in dat dorpje liepen ze daar rond te wandelen. En wie komen ze tegen? Eh, Ed Sheeran. En die nam een foto. En die mensen zeggen van ja, nou, die Ed Sheeran heeft een foto van ons genomen. Nou willen we die fotograaf, eh, die willen we ook hebben. Nou, familie familiehouders, daar komt hij dan. De fotograaf van Ed Sheeran alsnog. Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know When it gets hard leaves us feel alive. We keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken And time's forever frozen still So you can keep me Inside the post can hear post back on 6th Street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home Ja, Ed Sheeran was dat met Photograph. Even een technische mededeling, luisteraars. Want eh, de mensen die ons, eh, of althans die Willem proberen te bereiken op eh, Messenger, op zijn telefoon... die, moeten, die moet ik teleurstellen, want de batterij van de telefoon is leeg, Willem, toch? Hè? Ja, dat klopt. Ik, het laatste wat ik, wat ik zag op het scherm was game over. En dan, is het gebeurd. Dan is het gebeurd. Dus u kunt niet communiceren via de telefoon met, met Willem. Dat vinden ze ook wel fijn, denk ik. Uh, maar als u, als u mijn naam opzoekt op Facebook... Charles, net als de prins van Engeland Duif, Dirk Utrecht, Lange Ei, Dubbel, uh, dubbel Ferdinand. DU, Lange Ei, Dubbel Ferdinand. En u wordt vrienden met me, dan kunt u gewoon chatten. En dan kunt u alsnog eh, verzoekjes indienen. Nou, nou zou je dat wel doen, vrienden worden met Charles Duif. Hij heeft onlangs meegedaan aan de misverkiezing. <laughs> Ik weet het niet hoor. <laughs> Nou, dat was dus me heel goed bevallen. <laughs> nee, nou, ja, ik, ik kreeg, ik kreeg een eh, mooie suggestie om een, ja, een soort eh, Photoshop-programma uit te gaan proberen eh, van Willem vandaag. Eh, en daar, daar, ben ik gaan oefenen. En toen heb ik het hoofd van mijzelf op een mooie dame neergezet. In een mooie galajurk. En vertelde dat ik aan de misverkiezing had meegedaan. <laughs> Nou, ik, ik, moet wel heel eerlijk zeggen. Ik zag die foto en ik dacht van nou, de foto is mooi. Maar er mag wel een ander frontje op, dacht ik. <laughs> Zo. Kassa. <laughs> was een grapje. Dat is waar. Ja, dat, ja. dat, moet kunnen allemaal, Willem. dat moet allemaal kunnen. Eh, we gaan eh, gewoon weer lekker verder met muziek. Want eh, dat, de luisteraars hebben natuurlijk op Radio Zandvoort afgestemd voor, voor mooie muziek. En jij gaat mooi, mooie muziek draaien de 7e mei in de nacht. vanaf 12 uur tot 7 uur. 7 uur. En volgens mij heb jij mij verteld dat deze ook voorbij komt. Leuk. Wat is Ja. Otis oh, die dood is.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 keeping my hands on the wheel. I hold you. 99 miles from LA, I kiss you. I'm signs on the road. stemgeluid van Art Garfunkel met 99 Miles from New York. En kennelijk is dit het nummer van eh, de hand van Albert Hammond. Althans, dat heb ik van Marius van Buringen begrepen... die ik zojuist op eh, Facebook aantref. Marius, leuk dat je weer eventjes meeluistert, man. En ook mooi dat je weer eh, suggesties doet voor mooi repertoire. Blur, ik ken de groep niet, dus ik ga weer wat nieuws ontdekken vanavond. het nummer heet Ghost Ship geestschip. Schip vol met geesten. Eh, en ik draag hem eh, naast eh, dat ik hem natuurlijk opdraag aan Marius en Lidwien. ook op aan mijn collega Willem Boer die onderweg is naar huis nu. En, want hij moet vroeg weer op. En nou, Willem, voor jou dus. Marius en Lidwien, ook voor jullie. Ghost Ship van Blur. album The Magic Whip. Ship was dat, van de groep Blur. En die was speciaal voor Marius van Buringen, voor Lidwien Alders en eh, voor Willem Boer. Mijn collega die onderweg naar, huis is en misschien al lang thuis is. Want hij woont in Zandvoort, dus dat eh, was niet zo ver van de studio af. Uh, ja, luisteraars. Uh, Tell Him eh, wordt natuurlijk gezongen door Barbara Streisand. Maar als ze dat doet met Celine Dion, klinkt dat heel bijzonder. Ik moet trouwens nog even terechtzetten, want ik kondigde net het nummer van Art Garfunkel aan... met 99 Miles from New York. Maar dat moet natuurlijk L.A. zijn. Nou, als je dat moet lopen, dat, <laughs> ben je best even onderweg. Dus dat, die vergissing moest ik even rechtzetten. Uh, eh, Marius, bedankt voor de tip. Want uh, ik word af en toe ook nog wel weer eens eh, muzikaal opgevoed. Zo blijkt maar weer luisteraars. Tel hem, Celine Dion en Barbara Streisand. You. Barbara Streisand in, eh, in duet met eh, Celine Dion. En het nummer heette Tell Him. Eh, als het goed is, dan luistert mijn lieve vriendin in Bloemendaal ook mee. En ik weet dat zij gek is op Tom Jones. En met name het nummer The Green Green Grass of Home. Dus ik ga eventjes snel kijken, nu luisteraars, of ik dat, of ik dat nummer zo paraat heb. Eh, het is een van de bekendste liedjes van Tom Jones.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 Mijn Facebook lag er zojuist eh, uit, luisteraars. Dus eh, mensen die mij een berichtje hebben gestuurd... die moeten even geduld hebben eh, op antwoord... omdat ik mijn Facebook weer even moet, moet resetten. En eh, dan, eh, dan kan ik weer antwoord geven op, u, eh, op uw vragen. Want het leuke is dat er mensen van over de grens ook meeluisteren naar uh, ZFM Zandvoort, Zandvoort Lunst. En dat ik zelfs uit Duitsland, Oostenrijk, verzoekjes binnenkrijg. Dus dat is wel bijzonder, vind ik zelf. eens even kijken wat ik nog meer voor u had. Ja, ik heb zoveel mooie muziek. Only Time bijvoorbeeld van Enya, wat vindt u daarvan? muziek van Anya e was dat. Eh, en dit is Dusty Springfield. It looks like the summer is over. Nou, vandaag leek het er niet op, maar de afgelopen weken met al die regen en die narigheid en die wind en zo, ja, toen leek het er wel op. the summer is over. Springfield. It looks like the summer is over. Like the summer is over. Ja. Het programma is nog niet over, luisteraars. Ik heb nog ruim een kwartier te gaan. En eh, ja, om 12 uur moet ik er aan rijden. Want dan komt weer uh, het nieuws voorbij. En eh, dan ben ik er pas volgende week donderdag weer met tussen app en vloed. Maar wel eerder al hoor, want uh, aankomende maandag natuurlijk het lunchprogramma tussen 12 en 2. En dan ook eh, op dinsdag het lunchprogramma tussen 12 en 2. Dus voorlopig bent u nog niet van me af bij antwoord. Zandvoort. voor onze Duitse gast heb ik nog iets leuks. Want Marius wees me erop dat er zo'n aardig nummer bestaat als Damals wollte ich erwachsen zijn. Oftewel eh, er komt een dag dat ik volwassen zal zijn. Het wordt gezongen door Udo Jurgens en het is voor onze Duitse vrienden. Ach, een foto van vroeger van Rob de Nijs herken ik. <laughs> Dat bekende Nederlandse nummer. Prachtig nummer trouwens. En, eh, ik ben benieuwd wat Udo Jurgens daarvan maakt. Vor ein paar alten Fotos sitz ich nun seit Stunden. Ich habe ein Stückchen Erinnerung gefunden. Unser Liebling im Garten, so steht drauf zu lesen. Es ist an meinem fünften Geburtstag gewesen. Die Mundharmonika habe ich damals bekommen und Vater hat mich mit in den Zirkus genommen. Dass ich Lokführer werde, hatte ich längst entschieden. Von den Träumen sind mir nur die Schranken geblieben. Damals wollte ich erwachsen sein. Ich weiß das noch wie heute. Wenn mich das Leben traurig macht, träum ich von dieser Zeit. Das Beten war so einfach, es gab gar keine Zweifel. Der liebe Gott war oben und ganz unten der Teufel. Die Uhr an der Wand hing für mich da zur Zierde ich ahnte nicht, dass sie einmal so wichtig sein würde. Die Schmetterlinge waren viel bunter als heute und der Tod war nur etwas für ganz alte Leute. Den Globus auf dem Schreibtisch seh ich heut noch stehen. Ich konnte mit zwei Fingern die Welt einfach drehen. Damals wollte ich erwachsen sein. Ich weiß das noch wie heute. Wenn mich das Leben traurig macht, träum ich von dieser Zeit. So Worte wie Heimweh brauchte ich nicht zu kennen. Ich brauchte nur abends nach Hause zu rennen. Mit zerrissenen Hosen und aufgeschlagenen Knien. Die Mutter hat geschimpft und dann hat sie's verziehen. Für mein Knie und für alle Wehwehchen hat's eben bei ihr immer die richtige Salbe gegeben. War ich wirklich mal traurig und mir kamen die Tränen als Kind darf man weinen und braucht sich nicht zu schämen. Damals wollte ich erwachsen sein. Ich weiß das noch wie heut. Wenn mich das Leben traurig macht, träum ich von dieser Zeit. das Leben traurig macht, träum ich von dieser En zo weten we dankzij uh, muziekkenner Marius van Buringen... die vanuit het eh, verre Denia, Spanje... Uh, ligt in de buurt van Benidorm, luisteraars... een kilometer of 45 ervan af... meeluistert naar ZFM Zandvoort... en ons voorziet van informatie... als het gaat om allerlei muziekgenres. En dit was natuurlijk... een foto van vroeger van Rob de Nijs, maar Rob heeft dat dus ontleend aan het origineel, hoor ik zojuist van Marius, van Oele Jurgens. Einmal wil ik uh, erwachsen zijn. Oftewel, eh, ik zal ooit eh, volwassen zijn. En dan kijk ik terug naar de tijd dat ik nog ja, klein was en met mijn ouders woonde. En zo is het ook heel knap vertaald door iemand voorop de ijs. Ik weet niet wie de vertaler is van het liedje, maar in ieder geval Rob, die zingt dat op een, ook op een hele mooie manier. We gaan eventjes naar de oceaan, daar zitten we vlakbij hier, de Noordzee dan weliswaar. Eh, met de Beach Boys, Daybreak Over the Ocean. Van uh, de cd That's the Way God eh, Made the Radio. That's why, nee, That's why God Made the Radio. Precies. Daybreak over the ocean still on the sea. Will the waves' gentle motion bring my babe, my baby back to me? And the stardust sprinkles the morning. Venus fades from my side. Will my love be returning like the sun? to brighten up my life and as day breaks over the ocean moonlight still on the sea I pray the waves gentle motion will bring my baby to depart, and as long as there is an ocean, long as stars are to shine, baby, you will always have my devotion. I'll love you, pretty baby, till the end. Daybreak over the Ocean, de Beach Boys. Ja, luisteraars, en als ik niet helemaal eh, aan het repertoire ben toegekomen... waar u eigenlijk voor had afgestemd, dan eh, please forgive me. En dat wordt gezongen door eh, Brian Adams. En met Please Forgive Me ga ik deze versie van Tussen App en Vloed afsluiten, want... Het nummer duurt eh, net zo'n beetje de tijd die we nog over hebben tot eh, het nieuws voorbij komt. Ik wens u allemaal een hele rustige nacht.